Lieberman staat bekend als een ultranationalist die geregeld racistische uitspraken doet over de Palestijnen. PvdA-kamerlid Van Dam wijst erop dat de Dalai Lama eerder dit jaar geen officiële ontvangst kreeg. Volgens Van Dam had het precies andersom gemoeten. In Brazilië hebben miljoenen mensen enkele uren zonder stroom gezeten. Volgens de minister van Energie was een waterkrachtcentrale bij de grens met Paraguay automatisch uitgeschakeld. Dat gebeurde mogelijk vanwege noodweer. Onder meer in de miljoenensteden Rio de Janeiro en Sao Paulo was geen elektriciteit meer. Dat leidde onder meer tot een chaos in het verkeer. In de Verenigde Staten is sluipschutter John Allen Muhammad geëxecuteerd. Zeven jaar geleden schoot hij in de buurt van de stad Washington en in Virginia en Maryland willekeurig tien mensen dood. Hij deed dat samen met een jongen van 17. Hij is eerder veroordeeld tot levenslang. De advocaten van Mohammed hadden aangevoerd dat hij lijdt aan een posttraumatisch stresssyndroom zou hebben opgelopen tijdens de Golfoorlog. In een van de eerste rechtszaken naar aanleiding van de kredietcrisis zijn twee voormalige managers van de Amerikaanse zakenbank Bear Stearns vrijgesproken. Ze stonden terecht voor hun rol bij het aanbieden van riskante beleggingen. De twee hadden vooral geïnvesteerd in de riskante subprime-hypotheken. Tegenover beleggers zouden ze verliezen hebben verzwegen om te voorkomen dat ze hun bonus zouden mislopen. De jury oordeelde dat het bewijs tegen de twee onvoldoende is. Grote rampoefening in en rond stadion Euroborg in Groningen is gisteravond uit de hand gelopen. Mensen die hooligan moesten spelen gingen te veel op in hun rol. Ze bekogelden de mobiele eenheid met stenen in plaats van met tennisballen. Niemand raakte gewond en ook is niemand opgepakt.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 Sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. C'est comme si j'avais pris la main J'ai sorti la grand voix et j'ai glissé sous le vent. Sure. Won't you be